11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de zelfmoordaanslag in de Zuid-Turkse stad Gaziantep is opgelopen tot 50. De aanslag gebeurde gisteravond tijdens een Koerdische bruiloft in de open lucht. President Erdogan zegt dat de islamitische staat erachter zit. Gaziantep ligt niet ver van de Syrische grens. President Duterte van de Filipijnen zegt dat zijn land zich mogelijk uit de VN terugtrekt. Hij is boos over de aanhoudende kritiek op de manier waarop hij drugscriminaliteit in zijn land bestrijdt. In de korte tijd dat Duterte nu aan de macht is zijn er al zo'n duizend mensen vermoord. Dat gebeurt vooral door doodseskaders. Mensenrechten-experts van de VN riepen onlangs de regering in Manila op om een einde te maken aan de executies van vermeende drugsdealers. In Maastricht is afgelopen nacht opnieuw een auto uitgebrand. Sinds begin vorig jaar zijn er ruim 70 autobranden geweest in Maastricht. Het merendeel bleek aangestoken. In april werden vier mensen aangehouden die hiermee in verband werden gebracht. Twee van hen zijn al vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM in Limburg loofde eerder een beloning van 5000 euro uit... voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verantwoordelijke voor de autobranden. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, roept zijn Labour-partijgenoten op om hun leider Jeremy Corbyn weg te sturen. Volgens Khan heeft Corbyn bij het Brexit-referendum laten zien dat hij niet geschikt is om kiezers achter zich te krijgen. Corbyn ligt sinds dat referendum zwaar onder vuur. Labour en Corbyn hadden campagne gevoerd om in de EU te blijven, maar volgens critici werd dat standpunt te laat en zonder overtuigingskracht naar voren gebracht. De komende weken kunnen de Labour-leden zich in een schriftelijke stemming uitspreken over de vraag of Corbyn mag aanblijven of vervangen moet worden door lagerhuislid Owen Smith. De uitslag wordt op 24 september bekendgemaakt. Het weer, een wisselvallige dag met veel wolken en diverse buien. Het wordt 18 tot 20 graden en er waait een vrij stevige zuidwestenwind. Vanmiddag klaart het vanuit het westen wat op. Morgen is het ook nog wisselvallig, maar wel iets warmer. Vanaf dinsdag wordt het zomers met oplopende temperaturen en flink wat zon.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 de klok van 11 zijn we alweer voorbij. Ik heb inmiddels nog wat koffie op en het lijkt wel of het buiten lichter wordt... na die eerste donkere uurtje. We gaan rustig verder met het draaien van jazzmuziek. En onder andere kan je verwachten Sarah Kazarek, Niels Landgren... Hendrik Murkens, ook iets moois van het Metropolitan Italian Opera Meets Jazz... Uh, eens even kijken wat er nog meer hebben bestaan. Larry Young, Buddy Rich, Nancy Wilson, Esther Phillips, Maria Snyder. Kortom, het belooft een mooi tweede uur te worden. En dan kom ik terecht bij Sarah Kazarek. Eens even kijken of ik haar zo gauw uit de machine kan toveren. Daar komt ze. heeft een nieuwe cd gemaakt. Sarah Kazarek samen met... Uh, uh, eens even kijken met wie ze dat samen gedaan heeft. George Nelson. En dat, die cd heet Dream in the Blue. En daar het nummer Mood Indigo van. Thank you. always get that mood indigo since my baby said goodbye. In the evening, when those lights are low, I'm so lonesome I could cry. Cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I give that mood indigo, I could lay me down. I could lay me down. I could lay me down. choose while I while Gesrek, een van de meest veelbelovende Amerikaanse jazzzangeressen... samen met Josh Nelson op piano. En dat allemaal van de cd Dream in the Blue, een eigenlijk splinternieuwe cd 2016. Wat ook een splinternieuwe cd is, is een cd van eh, Craig Abad en eh, Phil Woods... samen met de Tim Ray trio en de cd heet Kindred Spirits, ook CD 2016. Mooie opnames en ik draai het nummer van Moonlight in Vermont. waren Craig Abate, de, de bebopper van het eerste uur. En Phil Woods, volgens mij was hij precies ongeveer een jaar geleden overleden, begin september. Mooie cd, 2016 uitgekomen, Kindred Spirits, samen met het Tim Ray Trio. Eh, en Niels Langren heeft ook een aardige cd uitgebracht. En dat heet de cd Some Other Time and Tribute to Leonard Bernstein. I, ah, eens even kijken wat ik van draai. Lucky to be me. Jean Janice Siegel. What a day. Fortune smiled and came my way. Bring Thank you. Niels Longren met eh, Jane Siegel. En Niels Landgren speelt natuurlijk trombone. En Jane Siegel, die kennen we wel van de Manhattan Transfer. Het grappige is dat ik op deze cd ook de naam van Vince Mendoza tegenkwam als eh, arrangeur. Het is allemaal muziek van Leonard Bernstein. En er zit natuurlijk ook een en ander uit de Story op deze cd. Mooie cd, ook eh, nieuw, 2016. Uitgekomen ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Niels Landgren, zou ik maar zeggen weer iets instrumentaals. En dan kom ik bij eh, Hendrik Merkens. Een uh, ja, mondharmonica speler. En dat doet hij niet met de eerste de beste. Onder andere op deze cd Celebrano eh, uit 2012 spelen mee Anat Cohen. En uh, Antonio Sanchez. En ook nog Gabriel Espinoza. Nou, dat, is op de bas. Slow Breeze, Hendrik Merkens. Antonio Sanchez speelde natuurlijk de drums. En ik dacht, eh, ja, Annette Cohen dacht ik ook nog uh, te horen. Op klein net. En ik dacht hem dit nummer tenor. aardige cd. Hij, heeft het, hij komt een beetje uit de Lettenhoek. Volgens mij is het een Nederlander. Geboren in Duitsland 1957 in Hamburg. En vooral mondharmonica en vibrafoon. En hoort een beetje in de Lettenhoek. mooie cd's gemaakt. Eh, dan kom ik bij een staaltje eh, opera. En het Metropoolorkest heeft een cd gemaakt, getiteld... Italian Opera Meets the Jazz... met pianist Mike Del Ferro en de zangeres Claren McFadden. Orkest onder leiding van Jules Buckley. En dan doe ik daarvan La Donna e Mobile van, uit de Rigoletto Metropoolorkest. Ja, dat Metropolis is toch aardig vernieuwend bezig altijd. Ik kan me niet herinneren dat ik veel uh, eh, uh, eh, eh, opera muziek en jazz gehoord heb. Misschien is het er wel hoor, het is mij niet bekend. Metropoolorkest, Mike Del Ferro piano, Claren McFadden doet de zang. Orkestopleiding van Jules Buckley. Ehm, dan gaan we weer naar de classical jazz. Eens even kijken, Stan Getz meets Mulligan 1957. That Old Feeling. zover over Getz en eh, Gary Mulligan. Eh, That Old Feeling. was ook een vrij lang nummer trouwens. Eh, ik zag dat er laatst een cd'tje uitgebracht werd... met twee LP's van Nancy Wilson. En ik denk dat Nancy Wilson in totaal wel zo'n 70 platen heeft uitgebracht. En dit zijn twee aardige. Het is samengevoegd zijn Today My Way en Nancy Naturally. En van die laatste cd, daar staat een mooi nummer op. Willow Weeps For Me. Oh ja, dat vind ik wel grappig. Degene die dat ooit gecomponeerd heeft. En eh, Ronel, die zat op Radcliffe toen ze studeerde. En eh, daar zag ze die eh, Willow staan. En, en toen ze daar een keer op zat, toen heeft ze dat nummer geschreven, gecomponeerd. Willow Weep For Me. Nancy Wilson. branches green along the stream that runs to the sea. Listen, listen to my plea. Listen summer dream. Gone and left me here to cry my tears into the stream. I am so sad. passing Nancy Wilson. Eh, en ik hoorde ook een Hammond-orgel. En dan kom ik ook meteen terecht bij Larry Young. Een bekende Amerikaanse eh, Hammond-organist. Woonde in Parijs. Dan hebben we het over de, zeven, eh, de jaren. En er zijn heel veel radio-opnames gemaakt. En de BBC heeft allerlei opnames. Maar ook de Franse radio, de ORTF, heeft opnames. En daar is onlangs een cd van uitgebracht in Paris. De ORTF Recordings. Muziek uit 1964, 65 en dat is van Larry Young. En dan doen we het nummer van. Eens even kijken welke we klaar hebben staan. Larry Young, Looney Time, Hammond organist. ontzettend leuk dat die oude radioarchieven weer beschikbaar komen en op eh, cd gezet worden. Dit is Larry Young uh, het, eh, uit het archief van de Franse, Franse radio Omroep. eens even kijken wat we nog meer gaan draaien. Oh ja, ik zie nog wat moois staan. Ik zie staan Lola Haag, een bekende zangeres. Heartbeats heet de cd. Lola Haag. En dat doen we Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I've given you all a woman can give you. Take my tears, that's not nearly all. Oh, tainted love. from me to make things right. You need someone to hold you tight, but you think love is to play. And I'm sorry, I don't play that way. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I've given you all all a woman can give you. Take my tears, jaded. van de cd Natural eh, van Nicola Conte. En de zangeres natuurlijk eh, Stefania Di Piero. Ja, volgens mij al twintig jaar dat ze samenwerken. Eh, deze cd is ja, een beetje Braziliaanse invloed. Een beetje, volgens Nicola Conte, die was trouwens in Amsterdam in de maand juli. ademt een beetje deze hippie-sfeer uit. karakter van de vroege jaren zeventig beïnvloed door Braziliaanse muziek, soul, funk en Afrikaanse ritmes. Nou, niet misselijk natuurlijk. Aardig cd, natural. Elke cd 2016. En tot mijn grote geluk zag ik dat er onlangs een, een soort een, eh, box uitgebracht was van Esther Phillips. En Esther Phillips, die kennen we allemaal van dit nummer. What gemaakt. Er is ook dit nummertje op de plaat gezet. Mm, many arms have held you. know how many Maar dit nummer staat ook op die box. Ook prachtig. Such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Oh, such a night. Such a night. Ja, niet vergeten dus Esther Phillips, eh, niet echt oud geworden, 48 jaar. En eh, ja, een beetje een mix van eh, R&B, blues, jazz, van alles zong Maar een mooie cd-box als herinnering aan haar. Ik zie dat het alweer tegen de klok van 11 loopt, dus we gaan eruit met onze laatste. Eens even kijken, dat is dat de Soul Jazz Orchestra Kingdom Come, een cd uit 19, 2014, Inner Fire. Het klinkt een beetje als de Bucavina eh, Orchestra, vind ik zelf. Your Kingdom Come. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko Beuving. ja, ik heb het met plezier samengesteld. Veel nieuw, niet zo gek veel oud deze keer. Inner Fire, de Soul Jazz Orchestra. Tot de volgende keer.